Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Landen komen met strengere coronaregels. In Spanje wordt de boel aangescherpt. De regio Madrid gaat 10 dagen op slot. In Turkije mag je in het weekend alleen nog de straat op als het echt niet anders kan. En Italië komt ook met een lijstje nieuwe regels. Als je je woonplaats uitgaat, moet je in quarantaine, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Dat houdt dus in dat als je bijvoorbeeld in Milaan woont en werkt... en je feestdagen wilt vieren eh, bij je familie in Napels... Eh, ja, je op zijn minst drie weken vakantie moet nemen. Geldt ook een avondklok, zelfs tijdens nieuwjaar. Dus geen vuurwerk, geen nieuwjaarsfeestjes hier. Het Outbreak Management Team bespreekt nu hoe we hier kerst en oud en nieuw mogen vieren. Dinsdag geeft premier Rutte daar waarschijnlijk een persconferentie over. De twee advocaten van kroongetuige Nabil B. gaan gewoon door met hun werk. Ook al staan ze op een dodenlijst van de onderwereld. Nabil B. is de belangrijkste getuige in een grote moordrechtszaak... tegen onder andere Ridouan Taghi... Zijn eerste advocaat, Dirk Wiersum, werd vorig jaar doodgeschoten op straat, vertelt onze rechtbankverslaggever. Met de moord op Wiersum werd vorig jaar in één keer duidelijk dat ook eh, advocaten doelwit kunnen zijn. Ehm, we weten nog altijd niet zeker wie nou opdracht heeft gegeven voor die moord, maar eh, het idee bij de opsporingsdienst is wel dat dat alles te maken heeft met zijn werk als advocaat. Die baan namen de twee nieuwe advocaten eerder dit jaar over. Zij worden vanaf het begin al beveiligd. Goed nieuws voor mensen die blind zijn. Mogelijk kunnen ze in de toekomst weer zien. Wetenschappers hebben een implantaat voor in de hersenen ontwikkeld. Meer dan duizend elektroden worden rechtstreeks in de hersenen geplaatst... en die kunnen daardoor beelden herkennen zonder dat de ogen eraan te pas komen. En de groep Arsenal-fans heeft een topavond gehad. Bij de Europa League-wedstrijd tegen Rapid Wien... werden gisteravond voor het eerst sinds 271 dagen weer supporters toegelaten. It was good to be back for the game. Like it's not nearly nine months off. It's really good atmosphere. Like I've been really depressed not having football, and Arsenal's my life. I, I need this. I need to see my friends, and it's good atmosphere. Amazing, absolutely amazing. I've been counting down the days. So happy to be back. Ook leuk, er viel een hoop te juichen, want Arsenal won met 4-1. Het weer, vanmiddag wat meer zon, hoewel het langs de kust flink kan regenen. Het wordt 7 graden. Morgen zonniger en een gaat op 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht-Almere staat 4 kilometer file bij knooppunt Eemnes door een autobrand. 20 minuten is de vertraging.